Mark Visser met het NOS-journaal. New Yorkers kunnen vandaag stemmen. Dat heeft gouverneur Andrew Cuomo besloten... omdat anders mogelijk honderdduizenden mensen hun stem niet zouden kunnen uitbrengen. Door de orkaan Sandy zijn veel stemlokalen zwaar beschadigd of zitten zonder stroom. Kiezers die daar geregistreerd zijn kunnen op vertoon van een ondertekende verklaring overal in New York terecht. Aan de vooravond van de Amerikaanse verkiezingsdag heeft president Obama volgens de peiling van Reuters Ipsos een voorsprong van vier punten in de cruciale swing state Ohio. Obama staat daar volgens de peiling op 50%, Romney op 46%. Bij andere onderzoeksbureaus leidt Obama ook in Ohio, maar daar is zijn voorsprong gemiddeld zo'n 2 procentpunten. Het huurbeleid van het kabinet Rutte 2 leidt tot nog meer nivellering, meldt het Financiële Dagblad. Door afspraken in het regeerakkoord gaat de huur van goedkope woningen volgens de krant omlaag. Woningcorporaties met veel van dit soort woningen dreigen hierdoor in financiële problemen te komen. Steeds meer moslims van de tweede generatie bezoeken minstens één keer per week de moskee. Sociaal en Cultureel Planbureau concludeert daaruit dat het geloof belangrijk blijft voor moslims. In 2004 werd geconstateerd dat moslims minder religieus werden. Met name onder Marokkanen van de tweede generatie blijkt dat niet meer zo te zijn. Steeds meer mensen uit die groep bezoeken minstens één keer per week de moskee. Premier Rutte begint vandaag in Ankara aan zijn handelsmissie in Turkije. Hij wordt bijgestaan door Lilian Ploemen, de nieuwe minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Nederland is een van de grootste buitenlandse investeerders in Turkije. De handel tussen beide landen is de afgelopen tien jaar verdrievoudigd. De premier keert morgen aan het eind van de dag terug naar Nederland. Donderdag is er in de Tweede Kamer een debat over de regeringsverklaring. Het weer, vanochtend opklaringen, maar in de loop van de middag vanuit het noordwesten regen.